Goedemiddag, ik ben Biembuis en dit is het nieuws van NOS op 3. Een van de Nederlandse evacuatievliegtuigen is stuk. Wat er mis is met het toestel weten we nog niet. Defensie zegt hard te werken aan een oplossing. Er is nog een vliegtuig dat mensen ophaalt in Kabul. Gisteravond landde dat op Schiphol met aan boord 35 Nederlanders. Op de vlucht daarvoor zaten nog geen landgenoten. Maar nu is het wel gelukt. Demissionair minister Bijleveld legt uit hoe dat komt. Wij hebben ook commando's en mariniers nu daar naartoe gestuurd. En ze zijn ervoor om juist dat deel goed te regelen. Zodat mensen binnen kunnen komen op het eh, vliegveld. En dat ze ook in het vliegtuig kunnen komen. Mensen die naar Nederland vluchten kunnen trouwens ook mee met toestellen van andere landen, zegt de minister. Voor een groep Afghaanse tolken was het afgelopen dagen maar de vraag of ze überhaupt een poging konden doen Afghanistan uit te komen. Hun paspoort lag op de Nederlandse ambassade en die was dicht, vertelt verslaggever Thomas Pekschoor. Ja, omdat het Nederlandse ambassadepersoneel hals over kop die ambassade heeft verlaten. Ze zijn midden in de nacht wakker gemaakt en door de Amerikanen is er gezegd... hup, jullie moeten nu weg. En waarschijnlijk lagen daar dus nog heel veel documenten, onder andere die paspoorten. Omdat Afghanen die hebben visa aangevraagd voor Nederland en dan moet je je paspoort paspoort inleveren op de ambassade. Dus die tolken zagen zichzelf ineens terug zonder enig persoonlijk document, zonder te kunnen bewijzen wie ze waren. En in Afghanistan, dat werd geleid door de Taliban. Met hulp van Afghanen die op de ambassade werken, hebben ze uiteindelijk toch hun document teruggekregen, hun documenten. De drie tolken waar mijn collega mee heeft gesproken, is het nog niet gelukt om Afghanistan uit te vluchten. De man die in mei vijf mensen neerstak in Amsterdam, hoorde stemmen in zijn hoofd, zegt zijn advocaat. Bij de steekpartij in de pijp kwam een man van 64 om het leven en vier anderen raakten gewond. Volgens een advocaat kan de man zich niets meer herinneren van de steekpartij. Een van de meest gezochte maffiabazen van Italië is opgepakt in Dubai, melden bronnen aan de Telegraaf. Het gaat om Raffaele Imperiale, die ook banden heeft met Nederlandse drugscriminelen. Hij is lid van de Camorra, de maffia in Napels. Het aantal nieuwe coronabesmettingen stijgt licht. Afgelopen week ging het om 4% meer dan de week daarvoor. In de ziekenhuizen is het juist iets rustiger met coronapatiënten. Het weer bewolkt en regenachtig. Vanavond koelt het af naar een graad of 14. Morgen ook weer buien, maar ook wat meer zon en 21 of 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat file tussen Badhoevedorp en Knopend Velzen 5 kilometer met 10 minuten vertraging.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 Chérie coucou, fais-moi mm, mm, veux le bifton, pas de beaucoup Chérie Coco, ma photo. Fais-moi hum, hum pas de bobo. Appelle-moi Catalina, à ah, hum. Mm. T'aimes toucher moi, je le sais bien, je le sais hum. hum. Appelle-moi Catalina, à ah, hum. Pour qui tu te prends, joie en toi, tout déboule. Le bouc est trop dans l'air, il est toc toc. Est-ce que tu pourrais m'étonner? J'sais pas si t'es en vrai me parle pas. Tout les code de quand t'es capable, Yeah yeah, yeah, yeah.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 Chérie Coco, fais-moi hum hum. J'veux le bifton, pas de beau Chérie Coco, veux ma photo fais moi mm, mm, pas de boum. Appelle-moi Catalina, mea, mm, mm. T'aimes toucher moi, je le sais bien, je le sais. Appelle-moi Catalina, mea, Pour qui tu te prends, joie en toi tout déboulé.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 Een van de Hercules-transportvliegtuigen die voor die evacuaties worden gebruikt... kan trouwens niet vliegen, want er zijn technische problemen. Een Nederlandse vrouw van 27 die bij IS in Syrië zat... is door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot drie jaar cel. Eén jaar is voorwaardelijk. En de rechtbank hield er bij het vonnis rekening mee... dat er slechte omstandigheden waren in het kamp Al-Hol... waar ze ruim twee jaar zat. De Wit-Russische Olympische atlete Kristina Timanovskaya blijft in Polen wonen... en ze wil ook voor dat land uitkomen in wedstrijden. Ze heeft tegen een Poolse zender gezegd dat ze een Pools paspoort aanvraagt. Het weer, veel bewolking, wat regen, morgen ruim 20 graden. Time to wake up in every nation. Go feel the vibration. that takes me away. Me people stand up to fight desperation as we're raising, raising until the break of day. I will lift you up, we can tear it up, feel the love around when the sun comes down. People light keep shining all of the way. Hey. Me people get up to join this foundation as we're raising, raising until the break of day. we can hold on, hold on. The road is clear, so gather all your friends around and take them one by one by the hand to a peaceful, loving place. If I fight. Cause we're rising up like the sun.